Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer is opnieuw geen meerderheid om zieke kinderen uit Gaza tijdelijk op te vangen en te behandelen in Nederlandse ziekenhuizen. Met één stemverschil werd de motie niet aangenomen. Enkele weken geleden werd er ook gestemd, ook toen was er geen meerderheid. Andere Europese landen als Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk gaan wel ernstig zieke kinderen uit Gaza opvangen. De Israëlische premier Netanyahu heeft zijn handtekening gezet onder een plan om de nederzettingen op de westelijke Jordaanoever uit te breiden. De Israëlische regering wil op die plek 3000 huizen bouwen voor Israëlische kolonisten. Al sinds de jaren 90 staat het gebied in de uitbreidingsplannen. Internationaal is daar veel kritiek op, omdat hiermee de westelijke Jordaanoever in tweeën wordt geknipt. Honden mogen vanaf maandag weer loslopen in de bossen bij de Luisterheide. Daar geldt nu nog een aanlijnplicht vanwege de aanwezige probleemwolf. Maar die wordt niet verlengd. Wel geldt nog steeds een dringend advies om niet in het Utrechtse bosgebied te komen. Ondanks een verleende afschotvergunning loopt de wolf er nog altijd rond. Waarschijnlijk wordt de aanlijnplicht komend voorjaar weer van kracht. Bij een tuincentrum in Uddel op de Veluwe hebben twee mannen een sauna van 25.000 euro gestolen. Het gebeurde onder de ogen van de medewerkers die dachten dat de mannen betaald hadden omdat ze met een bon zwaaiden. De medewerkers hielpen zelfs met inladen. De politie zegt tegen Omroep Gelderland dat de mannen het slim hebben aangepakt. De eigenaar van het tuincentrum in Uddel spreekt van de ideale roof. Het duo reed met de sauna richting Harderwijk en is spoorloos. Het weer. Vannacht vooral langs de noordwestkust nog buien. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Daarna opnieuw een wisselvallige dag met de meeste buien voor het noordwesten. Bij een stevige wind wordt het ongeveer 18 graden. Ook het weekend verloopt wisselvallig. Alleen zondag is het wat langere tijd droog.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 Got a mutual feeling, obviously revealing. Let me be your paper man. I love to be a joker, everybody. nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how? reflections on the water more than darkness in the depths see him surface in every shadow on the wind i feel his breath golden eye já.